Goedemorgen allemaal. Goedemorgen bij Zandvoortse Zaken op zaterdag. En het is dus zaterdag en wel te weten 2 februari 1991. Van harte welkom bij CFM op 106.9 megahertz. Allereerst eh, willen we onze dank uitspreken aan Lennart en Niels... die eh, de hele nacht vannacht hier een soort verbouwing hebben gepleegd in de studio... en waardoor we nu werkelijk waar de meest mooie studio hebben in heel Nederland. En verder natuurlijk aan Bas en Monique... die allebei een aandeel hebben geleverd in het schoonmaken. Ja, dat hoort er ook bij. En naar Monique kon hij daarnet luisteren bij het nieuws. We hebben in deze Zandvoortse Zaken op zaterdag weer een eh, heel aantal zaken die aan de orde komen. Onder andere het eerste uur, de 30393 prijsvraag, het Duitse nieuws, CFM Nagerichten en het politie- en gemeentenieuws. Van 10 tot 11 kunt u luisteren naar de uitslag van de 30393 prijsvraag, het item van de afgelopen week en natuurlijk de weekendtips. Van 11 tot 12 besteden we aandacht aan Koninginnedag, want het is toch al bijna zover. En trouwens, eh, koningin Beatrix is al net jaren geweest, afgelopen week. Sportlokaal en aan het thema in en rond de zee. En het is vandaag de reddingsbrigade. Vandaag eh, werken voor u deze zaterdagochtend Rob Staats voor de techniek, koordraaier, samenstelling en regie. En ik dan, Sigrid Schopman. Houdt u vast pen en papier klaar voor de 10393 prijsvraag. Tot straks. die cowboyplaten denk ik altijd aan prachtig mooi weer en aan woestijnen. Nou, als u eh, vandaag al naar buiten bent geweest, dan weten we wel hoe het is. Het is vreselijk koud. En het gaat nog vriezen ook, heb ik begrepen. Dat doet het al, maar nog erger. Dus uh, trekt u een eh, warme jas aan en een das, want het is werkelijk brrr weer. Als u daarover ons wilt bellen, dat kan om een hartverwarmend plaatje aan te vragen. 02507 30393. nogmaals wil ik u even op attenderen dat na het volgende plaatje komt dus de 30393 prijsvraag. En dan valt weer ook een prachtige prijs mee te winnen, zoals het woord al zegt. En dat is een VVV-bon van 15 gulden. En zo bedoel ik maar, dat is één telefoontje naar 02507-30393. En dan kunt u helemaal voor 15 gulden een prachtig cadeau gaan kopen ergens in de stad. Als mensen nou geen zin hebben om te, om te, om te bellen, kunnen ze natuurlijk ook schrijven, hè? Dat kan ook en dat is potbus 436 2040 AK in Zandvoort. Als u nu in de uitzending wil komen, dan moet u dus even bellen. En het nummer is? 02507 30393. Toch of niet? Zeker weten. Eh, voordat we met de prijsvraag beginnen, even een plaatje draaien. Ja, nou kondig jij het dan maar aan Rob. We gaan door met beesten op de grote 107 vanuit Zandvoort. En wat we gaan draaien is Mon Amour. 17 minuten over 9. En dat betekent bij Zandvoortse Zaken op zaterdag de 30393 prijsvraag. Daar gaat hij dan. Die 30393 prijsvraag bestaat uit drie vragen. Eentje uit nieuws algemeen, eentje over nieuws lokaal en natuurlijk, ja, dat heb je bij radiostation, muziek. De eerste vraag, nieuws algemeen, is niet zo moeilijk. Het gaat over de Nederlandse spoorwegen, de vraag, en hij luidt als volgt. De Nederlandse spoorwegen die registreert vertragingen vanaf een bepaald aantal minuten. Nu is dat vanaf vier minuten, maar vanaf hoeveel minuten gaan ze dat in de toekomst doen? Dus vertragingen van treinen, vanaf hoeveel minuten gaan ze die in de toekomst registreren? Dan nieuws lokaal. Welke feestavond is vanavond afgelast in verband met de Golfoorlog en die feestavond zou gehouden worden hier in Zandvoort. Om welke feestavond gaat dat? En vraag 3, de muziekvraag dus. Wat is de titel van deze plaat? Hij staat eh, op het moment in de top 40. Wordt gezongen door Julie Cruz. Niet zo moeilijk dus. We herhalen nog eventjes heel snel de vragen voor u. Het waren dus hoeveel minuten vertraging eh, worden nu door de NS in de toekomst gehanteerd om uh, treinvertragingen te registreren? Vraag 2. Welke feestavond gaat vanavond niet door in Zandvoort in verband met alle verwikkelingen rond de Golfoorlog? En vraag 3. De titel van de plaat waar u juist naar luisterde. Voor de goede antwoorden kunt u bellen naar telefoonnummer 02507 30393 in Zandvoort. Ja, dat kunt u doen tot 10 uur. Want om 10 uur moeten we echt de winnaar weten. En die wordt dan teruggebeld en komt eventjes in de uitzending. Dus 02507 30393. Succes! I see trees of green, red roses too.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 And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful. Happy to love this En voor onze Duitse vrienden nu, zoals elke zaterdagochtend, CFM Nachrichten. Marokkos König Hassan hat einen dramatischen Appell an den irakischen Präsidenten Saddam Hussein gerichtet, den Krieg zu beenden. Im Fernsehen sagte er, Saddam werde ruhmreich in die Geschichte eingehen. Nun sei aber der Zeitpunkt gekommen, dem Volk weiteres Leid zu ersparen. Der Iran betonte erneut seine neutrale Haltung. Der stellvertretende Parlamentspräsident sagte, ein Gegenschlag Israels würde aber die Position ändern. Libyens Revolutionsführer Gaddafi warnte, er werde sich mit Irak verbinden, falls die Allianz auch nach der Befreiung Kuwaits den Krieg fortsetze. Tausende Beschäftigte der Post und der Telekom in den neuen Bundesländern werden gegenwärtig auf eine frühere Staatstätigkeit überprüft. In Bulgarien sind nach der Freigabe der Preise am Freitag zahlreiche Güter und Dienstleistungen bis zu 1200 Prozent teuer geworden. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit. Wenn ein Blatt, irgendein Blatt vom Baume fällt, weil der Herbstwind es so bestimmt, wenn das Schicksal uns etwas nimmt, vertrau der Zeit. nicht, die gibt es nicht. Hör ich ein Lied, irgendein Lied, das wir gekannt, denk ich noch immer, wie schön es war. Wir waren glücklich, wird mir dann klar, denn du warst hier. erzählt, ich hätte vergessen, dann denk daran. Ich glaube an morgen, denn irgendwann stehst du vor mir. es nicht. zover de Supremes en eh, de Happening. Ja, en de happening, nou, nou ja, zo kun je het ook noemen, het politie- en gemeentenieuws, want het is zeker toch iets om aandacht aan te besteden. En we beginnen met het gemeentenieuws. Allereerst woensdag 6 februari om 8 uur is er weer een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van de commissie bestuurlijke zaken. En eh, er staat weer een heel aantal punten op de agenda. Ik zal er twee van noemen. Onder andere agenda punt 2 is het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de vervanging van de garagedeuren van de brandweerkazerne. En agenda punt 3 is een voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de vervanging van materiaal voor de Zandvoortse reddingsbrigade. Dat zijn allemaal zaken die ons allen betreffen, want we hebben er alle belang bij dat zowel de brandweer als de reddingsbrigade goed functioneren. En als u precies wil weten wat er allemaal op, die agenda staat van de commissie bestuurlijke zaken op woensdag 6 februari, dan liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis. Vervolgens de dag erna, op donderdag 7 februari, ook om 8 uur en ook in de raadzaal van het gemeentehuis, vergadert de commissie ruimtelijke ordening. En die heeft ook weer talloze punten op de agenda staan. En onder andere is dat agenda punt 2 en dat handelt over het circuit. En agenda punt 5, wat met name van belang is voor huiseigenaren. En dat is, ik zal het even formeel formuleren... voorstel tot het vaststellen van het bedrag... ten behoeve van de verbetering van de door eigenaren bewoonde woningen... op grond van de subsidieordening Stads- en Dorpsvernieuwing. Kortom, waar kunt u de subsidie voor krijgen als u eigenaar bent van een woning hier in de uh, stadskern van Zandvoort? Vervolgens eh, een afberichtje, zou ik maar zeggen. En dat gaat over de Commissie Maatschappelijk Welzijn. Die vergadering die op dinsdag 5 februari zou plaatsvinden... gaat wegens het ontbreken van voldoende agendapunten niet door. De commissie vergadert nu voor de eerstvolgende keer op dinsdag 5 maart... ook weer om 8 uur in het Raadhuis van Zandvoort. Dan D66. De D66-afdeling Zandvoort houdt maandag 4 februari, dus aanstaande maandag, in het gemeenschapshuis een openbare ledenvergadering. Ook niet-leden zijn dan dus welkom. Als voornaamste punten op het programma staan de drie discussienota's hoofdwegenstructuur, parkeren en verkeersstructuur. Dus in het gemeenschapshuis maandag 4 februari. De gemeentereiniging van Zandvoort zamelt zaterdag 9 februari weer klein chemisch afval, glas en oud papier in. Vanaf ochtends half negen op deze zaterdag 9 februari wordt er ingezameld. En het is de bedoeling dat u allen het klein chemisch afval, glas of oud papier persoonlijk bij de ophaalwagens afgeeft. En wat kunt u dan zoal afgeven aan klein chemisch afval? Dat zijn batterijen, accu's, fotochemicaliën, verf, oplosmiddelen, lijm, medicijnen, thermometers, afgewerkte olie, van alles. Plastic producten worden niet gescheiden ingezameld. Ook oude koelkasten kunt u aan hen niet kwijt. Daar is een speciaal telefoonnummer voor. Maar doet u in elk geval mee volgende week zaterdag 9 februari om al het klein chemisch afval, glas en oud papier op de daarvoor bestemde plekken te doen terechtkomen. En dan de berichten van de politie. Bij een inbraak in een snackbar aan de Kosterstraat op 27 januari werden, na verbreking van een deur, twee gokkasten opengebroken. Hoeveel geld uit de kasten is weggenomen, is niet bekend. Op het zuidstrand van Zandvoort werden op 27 januari omstreeks drie minuten voor drie s'nachts een 21-jarige inwoner van Driehuis en een inwoner van Zandpoort aangehouden die met hun auto over het strand reden. De mannen, die uit Noordwijk waren gekomen, verklaarden op deze manier sneller thuis te zijn. Ze hebben, voorzien van een procesverbaal in antwoord, het strand verlaten. Well, life on the farm back, ain't much an old country thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. When the work's all done and the sunset low, pull out my fiddle and I'm rosin up the bow. Kids are asleep, so I keep a cattle. And thank God I'm a country boy place Sally Gooden all day if I could, but the Lord and my wife wouldn't take it very good. So I fiddle when I can, work when I should. thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the riddle. was one of them money-hungry fools. Rather have my fiddle and my farming tools. Thank God I'm a country boy. Yeah, city folk driving in a black limousine. A lot of sad people thinking that's somebody keen. Son, let me tell you now exactly what I mean. I thank God I'm a country boy. Well, I got me a fire wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Yeah. was my daddy's till the day he died. And he took me by the hand, held me close to his side. Said, live a good life, play my fiddle and cry. And thank God, oh, a country boy. Well, daddy taught me young how to hunt and how to whittle. Taught me how to work and play a tune on the fiddle. Taught me how to love and how to give just a little. And thank God, I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, we got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny I'm a country boy, yeah! Er wordt al druk gebeld naar 02507 30393 in verband met onze prijsvraag. Degene die eh, de vorige week gewonnen heeft was Hans Oldenburg. En eh, nu wil hij graag een verzoekplaatje horen. Dat kan natuurlijk. We hebben voor hem het origineel uitgezocht van het nummer What You Gonna Do With My In van Stephanie Mills. sure just what to do. Ooh, this always says it's no mirage to me. Stephanie Mills en What You Gonna Do. En dat was een verzoekplaatje. Ja, klopt. Voor eh, meneer Hans Oldenburg, die eh, vorige week dus de 30393 prijsvraag heeft gewonnen. En eh, ik ben even de koor geïnformeerd. Dit nummer van Stephanie Mills is eigenlijk nooit een succes geworden. Maar werd vorig jaar gecoverd door Big Van en werd toen wel een succes. Je ziet het maar weer. Het is oneerlijk verdeeld in de wereld. Precies. Eerlijk verdeeld is wel onze 30393 prijsvraag. want iedereen maakt kans op onze, op onze VVV-bon. van 15 gulden, ja. 15 gulden, Voor Drie hele makkelijke vragen, hè? Precies. En eh, een aantal mensen van u belden al op of we het nog een keertje wilden herhalen. En natuurlijk doe ik dat. Doen we meteen. Vraag 1, daar gaat hij weer. Vanaf hoeveel minuten vertraging gaat de NS in de toekomst eh, vertraging in het algemeen registreren? Ja, dus, dus even, want die vraag begreep ik niet helemaal goed hoor. Maar het is de bedoeling dat de mensen eh, tegen ons zeggen hoeveel minuten in de vervolg een vertraging is. Juist, want nu registreren ze vertragingen vanaf vier minuten. Dus als, je, als een trein vier minuten later vertrekt, dan is je vertraagd. Juist, dat En het gaat er nu om van hoeveel minuten het nu is op het ogenblik. Of in de toekomst. Precies, want vier minuten is natuurlijk heel lang als je op een station staat te wachten. En de Consumentenbond is daar niet blij mee. Ik ga meteen naar de telefoon zijn, want ik weet het antwoord namelijk. Je weet het antwoord? Ja, twintig minuten. Ja. Het is dus, eh, nou dat weten we allemaal wel, het is dus eh, korter omdat eh, met name inderdaad de Consumentenbond, om maar een voorbeeld te noemen, zoiets heeft van ja, vier minuten wachten, dat, dat is al heel lang en dat is dus eigenlijk al vertraging. Dus ze gaan in de toekomst nu een nieuwe limiet stellen. Dus een aantal minuten. De tweede vraag. Er is vanavond een feestavond afgelast in verband met de Golfoorlog. En die feestavond zou plaatsvinden in Grandorado. Wat voor feestavond is dat? Gatsella, die G. Eh, en dan eh, de muziekvraag. Ja. En Rob, uh, eh, start jij dat plaatje even in in plaats van met vraag 2 te helpen. Ik want dat kan een kleine, polonaise aan het lopen, maar dat, dat doe ik meteen verder. Dit is een mooie zangeres, zowel qua stem als qua uiterlijk. Julie Cruz. En welk nummer zingt zij nou? Staat nu in de top 40. Misschien kunnen we nog ietsje verder, ietsje harder laten horen. Dat iedereen in het weet. Dus ze zingt niet zo wat. Dan laten we hem nog even lopen. Ja, laat hem een stukje lopen. Het is een instrumentaal plaatje misschien. <laughs> Hoe zei ook weer dat die zangeres heette? Julie Cruz. Julie Cruz. Nou, de mensen mogen bellen naar het telefoonnummer wat overbekend is.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 I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had but honey, now I Thank you. All right, we'll do it again after a while. Before we go tonight, we'll probably do it again. I got, I, I kind of like it myself now.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 Het is ongeveer hetzelfde Rob als dat jij zou heten Robbelientje. Nou, het is op zich wel een eh, geinige naam. Ja, ja, nou ja, Ik zou er ook een heel lied van kunnen maken, denk ik. Nou, laten we dat de luisteraar sparen. Ja, dat doe ik dan eh, volgende week bij, nou. eh, bij de prijsvraag. Laat ik daar eerst toestemming van het bestuur voor vragen voordat jij gaat zingen. Ja, oké. goed. dat doen we eerst. En dan gaan we nu gewoon maar ja, naar echte zangers luisteren, zou ik maar zeggen. Ja. Een beetje zielig. Zullen we nog even een oproepje doen voor de prijsvraag? De mensen kunnen nog steeds bellen, want er zijn nog een paar ja, we hebben, het is 7 minuten voor 10. Dus 10 uur kunt, kunt u bellen naar Kort Draaier. 02507 30393. Hij zit wel continu aan de telefoon, dus als de telefoon in gesprek is, probeert u het alstublieft nog een keertje. Want we hebben wel heel veel lijnen, maar ze kunnen allemaal bezet zijn. Ja, precies. En vraag 1 ging dus over die treinen. Hoeveel te laat kunnen ze zijn in de toekomst om als vertragend, zou ik maar zeggen, geregistreerd te worden? Vraag 2 ging over eh, welke feestavond gaat er vanavond niet door? In Gran Dorado. Ja, mag jij ook niet zingen, oh, want eh, dat eh, is ook weer een tip. Dus doe ook maar niet. En vraag 3 was de muziekvraag Julie Cruz, die in de top 40 staat. En met welk nummer is dat dan? 02507 30393. Olija daar ben ik weer. Olivia Newton-John en uh, With a Little More Love. En het volgende plaatje weer een verzoekplaatje. Ja, dat is getiteld All Together Now. En daar zal ik eens maar eens even wat over vertellen. Want het is hier zo druk in de studio. Vincent, Daan, Cor, Monique. Nou, echt waar. Iedereen eh, van CFM die een hele belangrijke... De crème la crème, hè? Precies, die een belangrijke bijdrage levert. Is er nu of is al geweest. Zoals uh, Lennart en Niels die de hele nacht hier hebben lopen verbouwen. Kortom, reuze gezellig. En zeker met onze trouwste fan van CFM, André van Leen. En natuurlijk en vrouw Miep. En voor hun en voor ons allen, all together now, The Farm.